ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vrouwen houden op het werk vaak hun mond als ze last hebben van hun menstruatie of andere hormonale klachten. Ze werken door met hoofdpijn, buikpijn of stemmingswisselingen. Ruim een derde durft daar niks over te zeggen, vertelt deze arts. Uit het onderzoek blijkt ook dat maar 1 op de 10 vrouwen eigenlijk het met de leidinggevende bespreekt en zelfs maar 2% met de bedrijfsarts. En dat is natuurlijk ook gewoon lastig. Deze problemen worden toch nog altijd niet geaccepteerd en worden te vaak gezien als vrouwenkwalen waardoor vrouwen het ook niet goed durven te bespreken. Steeds meer bedrijven hebben bijvoorbeeld wel een menstruatieverlof. Dat is een goede zaak, zegt zij, maar het zou beter zijn als er meer onderzoek komt naar de oorzaak en aanpak van de klachten. De Tweede Kamer gaat vanochtend weer verder met het debat over de Prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet. Eigenlijk was het de bedoeling dat alle partijen gisteren aan het woord zouden komen, maar dat is niet gelukt. 9 van de 15 fractievoorzitters zijn aan de beurt geweest. De rest komt vandaag. Daarna mag demissionair premier Schoof reageren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn zin gekregen op twee punten die hem al een tijdje dwars zaten. De Amerikaanse centrale bank doet de rente omlaag om de economie een boost te geven. En het tv-programma van komiek Jimmy Kimmel wordt uit de lucht gehaald. Eerder gebeurde dat ook al bij Stephen Colbert, zegt verslaggever Arjen van der Horst. Beide presentatoren stonden erom bekend dat ze Trump eh, geregeld op de hak nemen. En de president reageerde ook vaak gepikeerd op hun grappen. Nou, nu is het Trump die als laatste lacht. Hij reageert verheugd op het besluit van ABC over Jimmy Kimmel. En hij roept nu ook op om de shows van andere bekende komieken te schrappen. Het cancelen van Kimmel heeft te maken met opmerkingen die hij maakte over de moord op Charlie Kirk. De presentator zei onder meer dat Trump er voordeel uit probeert te halen. En nog opmerkelijke beelden uit het vliegtuig van de spelers van AS Monaco. Zij moeten vanavond tegen Brugge in de Champions League. Maar het zweten begon al op het vliegveld in Zuid-Frankrijk. De airco in het toestel deed het niet en dat bij 28 graden. Sommige spelers hielden het niet meer. In een filmpje is te zien dat ze zich uitkleden en in onderbroek over de startbaan lopen. De vlucht werd geannuleerd. Later vanochtend vliegen ze pas naar België. En het weer nog vanochtend veel grijs en vooral in de noordelijke helft regen of motregen.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 Het gaat bijvoorbeeld om vermoeidheid, hoofd- en buikpijn en stemmingswisselingen. Ze bespreken het niet, onder meer uit angst dat collega's op hen neer zullen kijken. De postpakketten die vorig jaar in brand vlogen in sorteercentra in Duitsland, Polen en Engeland... zijn het werk van Russen met militaire banden. Dat zeggen de autoriteiten in Litouwen. Worden 15 mensen vervolgd. Vanochtend gaan de algemene politieke beschouwingen verder. Gisteravond leek het nachtwerk te worden. Maar om middernacht werd er op voorstel van de ChristenUnie geschorst. Om 10 uur vanochtend wordt de draad weer opgepakt. Het weer bewolkt in het noorden wat regen. Vanmiddag droog met af en toe zon. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit is ZFM. a place I know you wanna go. It's a good life. Hey, hey, hey yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. for my always loving partner. I am crying, and soaking up my mind, filling up my glass. I'm gone at last, so come on.